Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Een Nederlander die op de vlucht was voor de Italiaanse politie is opgepakt. Dagenlang werd er naar hem gezocht. De man van 21 stak zijn vader en een vriend van de familie neer in een vakantiehuisje. Daarna vluchtte, vluchtte hij. Helikopters en militairen werden ingezet om hem te vinden. En hij zat al die tijd verstopt in een bos. Volgens Italiaanse media heeft de man psychische problemen. Nederland mag F-16's aan Oekraïne gaan geven. Die vliegtuigen worden in Amerika gemaakt en dus moet dat land toestemming geven. Hebben ze nu gedaan. Ook Denemarken krijgt hiervoor toestemming. Begin deze maand worden de eerste piloten getraind. Vanaf mei kunnen zij dan in een F-16 de lucht in. De demissionaire ministers zitten voor het eerst in weken weer met elkaar om tafel. Op dit moment is de ministerraad de eerste na de zomervakantie. De vorige keer ging het eigenlijk alleen maar over de val van het kabinet. Nu moet er echt wat besproken worden, vertelt verslaggever Wilco Boom. Voor het eerst moeten ze zich in demissionaire staat over die nieuwe begroting gaan buigen. Want gevallen of niet, op Prinsjesdag moet er een nieuwe begroting voor volgend jaar komen. Maar overleggen wordt lastig, want de partijen zijn vooral met zichzelf en de verkiezingen bezig. Dit weekend kan je helemaal lekker uit je stekker op Lowlands. Maar je kan ook de wetenschap vooruit helpen. De Universiteit van Groningen gaat op het festival uitzoeken wat de invloed van je poep is op je karakter en je psychische toestand. De onderzoekers vragen Lolensgangers om op een speciaal toilet een klein stukje kak op te vangen. En dat gaat dan naar het lab. En daarin wordt gekeken welke beestjes leven daarin, maar ook wat voor stoffen maken die beestjes. En die stoffen zijn heel belangrijk, want dat is de basis voor boodschapperstoffen in de hersenen. En die boodschapperstoffen die hebben best veel te maken met hoe je je voelt en of je bijvoorbeeld stressbestendig bent. Ook wordt er onderzocht wat de invloed van alcohol en drugs is. Het weer, nu op veel plekken nog bewolkt, maar later breekt de zon door en wordt het meteen warm. 24 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit weekend ook veel zon en een graad of 27. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schoolrol en Bergen 5 kilometer file met 15 minuten oponthoud.